Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincies Brabant en Limburg. De komende uren kan daar tot 40 mm regen vallen. Het onweer kan opnieuw leiden tot wateroverlast en overstromingen. Vooral op plaatsen waar al veel regen is gevallen. Voor Groningen, Drenthe, Gelderland en Overijssel geldt code geel vanwege onweer. De verwachting is dat de buien vanavond en vannacht geleidelijk verdwijnen. De referendumwet moet zo snel mogelijk worden aangepast. Volgens de kiesraad heeft het Oekraïne-referendum in april fouten aan het licht gebracht, zoals de opkomstdrempel van 30 Veel mensen lieten hun beslissing om te gaan stemmen daarvan afhangen. Ook moeten mensen voortaan hun handtekening voor een petitie digitaal kunnen zetten, bijvoorbeeld met een DigiD. Bij de verbreding van het Wilhelmina-kanaal in Tilburg is een ontwerpfout gemaakt die miljoenen kost. Het was de bedoeling om een sluis af te breken, maar als dat gebeurt zakt het grondwaterpeil met een paar meter. En dan kunnen woningen in de buurt verzakken. Nu is besloten dat de sluis blijft en wordt verbreed. Dat kost de gemeente, provincie en het Rijk 70 miljoen euro extra. De subsidie voor het Rijksmuseum gaat omlaag als het aan de politiek ligt. Het museum vraagt ruim 7,5 miljoen euro 1 miljoen meer dan de afgelopen jaren. De Tweede Kamer vindt dat te veel, omdat het Rijksmuseum het goed doet. Maar de minister is niet van plan de subsidie te schrappen... omdat het Rijks veel geld kwijt is aan onderhoud en verzekeringen. In Duitsland zijn drie Syriërs opgepakt... die van plan waren om voor islamitische staat een aanslag te plegen. Volgens het tijdschrift Der Spiegel wilden twee mannen een zelfmoordaanslag plegen in Düsseldorf. De anderen zouden daarna zoveel mogelijk mensen om het leven willen brengen kan nog het weer. Vooral in het oosten kunnen flinke buien vallen en kan het onweren. Ook morgen verspreid buien, maar wat vaker zon. Het wordt dan maximaal 21 tot 25 graden. De dagen daarna minder buien en meer zon. Dit is Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Gooimeer en Eembrugge. Over 11 kilometer langzaam rijden. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade 5. A7 Hoorn-Zaandam vanwege werkzaamheden tussen Purmerend Noord en de afrit Zaandijk. 5 kilometer, maar de werkzaamheden kunnen elk moment van de weg afgaan.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 Maar ook op internet www.zfmlive.nl Met om kwart over vier het gedicht van de week en om half vijf de column van Mandy Schoorl. En om kwart voor vijf en kwart voor zes de wereld van ZFM. Maar natuurlijk ook het weer voor het komend weekend om half zes. Heel veel nieuws over Zandvoort. En ik kan u <laughs> verzekeren van het weekend een heleboel. En de directe omgeving. En uiteraard ook veel lekkere muziek. Vandaag start ik met de Golden Earring. That Day met Frans Kassenberg nog. En gevolgd door Johnny Cash, A Thing Called Love.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 op 4 en 5 juni op het circuitpark Zandvoort... zal Max acte présence geven op het centrum van Zandvoort aan Zee. Op het Raadhuisplein kun je de jongste Formule 1-winnaar... uit de geschiedenis van dichtbij bewonderen. Wie weet heeft hij zijn bolide wel meegenomen, als hij nog heel is tenminste... Live muziek is er die avond ook met zeer populaire band Buckwit uit Amsterdam. Al meer dan 25 jaar speelt de zeskoppige band Power Soul... met de betere covers uit de jaren 60, 70 en 80. Maar ook recenter werk. Raadhuisplein, dat begint om 7 uur s'avonds. was de legendarische Queen met Somebody to Love. We gaan door weer met een oudje. Rob Hoeker, Rhythm and Blues Band, Drinking on My Bed. that you were the eyes wide open like a ghost. Dreadful pictures try to break my heart and try to make me Ons gedicht van vandaag heet Geliefde. Ik ontmoet je in mijn dromen. Nestel me voor het moment. Veilig in jouw armen, omdat je bij me bent. Volheid van de liefde. Innig samen zijn. Bitterzoet beleven. Ik droom toch o oh zo fijn. Hevig transpirerend, ontwakend in mijn bed... word ik met beide benen op de aarde neergezet. Schrijnend mij verlangen ontroostbaar, koud en rauw. Uitzinnig van verdriet, omdat ik zoveel van je hou. Verloren in mijn rouw, verlang naar mijn dromen. Waar ik jou ervaar, waar je bij mij kunt komen. Laat mij mijn leven dromen, dan ben ik niet alleen. Liefste van mijn leven, waarom ging jij heen? Het leven gaat weer verder, verzacht ook weer mijn pijn.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 Zandvoortse Rommelmarkt op 5 juni van 10 tot 4 uur is het weer zover. De Zandvoortse Rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze markt wordt uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... alsmede antiek, curiosa, verzamelingen, boeken en nog veel meer. De bar van Theater de Krocht zal de hele dag geopend zijn... zodat u na de aankopen te hebben gedaan... van een heerlijke kopje koffie, een drankje en of een broodje kan genieten. Er zijn nog een aantal plekjes vrij om je spulletjes te verkopen opgeven kan via rommelmarktzandvoort.gmail.com. En de toegang, toegang is uiteraard gratis. En de organisator, dat is On Air Events. De telefoonnummer is 06 194 27 070. En de website is www.onair-events.nl. En speciaal voor onze Franse luisteraars Dave met Danser met Ternal. achternacht Dus, eh, volgens mijn vriendje Bart hoort dit in de categorie Ben Dat vond hij ook niks. Misschien is dit beter. column, van de week. Van, Podiumdebuut. Een podiumdebuut voor een van onze pleegkinderen in Siske de Rad. Een amateurmusical. Een beetje trots keken we wel vanaf de negende rij... in het uitverkochte immense theater in Alkmaar. In het jaar dat hij bij ons woonde... leek de theaterschool hem al feilloos te passen. De een zit in de dieren, de ander volgt een koksopleiding. En deze vindt het heerlijk om typetjes te spelen. Te zingen en te dansen. Allemaal uitlaatkleppen die helend werken voor kinderen. Zeker als ze ooit met een rugzakje te kampen hebben gehad. Als je bij Siske zag, wat een ratje het was... met een klein hartje, maar wat meester Bruis gelukkig zag. De mobilisatie die grote Siske het leger inbracht... en hem liet kennismaken met de oorlog... deed hem herinneren aan de oorlog die hij als kind met zichzelf voerde. En hoe makkelijk om te zeggen dat een echte foute jongere een slechte jeugd heeft gehad. Duivelse acties die ze doen zijn allesbehalve gerechtvaardigd. Maar de omstandigheden in een thuissituatie hebben ongelooflijk veel invloed op de toekomst van een kind. Soms is herstel niet meer mogelijk. Met Siske kwam het uiteindelijk, na een opvoedgesticht, toch nog goed. Met ons pleegkindje gelukkig ook. Hij blijft de juiste weg inslaan. Ook al blijven er natuurlijk valkuilen. Zijn oudere halfzus, die ook bij ons inwoonde, mocht de show niet bekijken. Met haar verleden als scheldende fanaticus leek het gegeven van het musical niet echt een wijze opvoedkundige les. Ook dat is belangrijk. Bepalen of individueel iets goed of fout is voor je kind. Ze komen als een blanco papier op deze wereld. Als ouder ben jij er om je kind de tekst te laten invullen. Er zijn hedendaags nog steeds organisaties die aandacht vragen voor vergeten kinderen. Aandacht die onze jonge topcoureur volledig zou krijgen vrijdag. Tijdens zijn meet and greet op het podium in ons dorp. Wat positieve aandacht wel niet kan doen voor een mens. Geloof in jou. Het maakt je sterker. Laat het Max Madness Weekend maar beginnen.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 Never see a sad face in the marketplace when Papa Joe comes around. Through his coconut taste, you can see them race. Through the streets, you can hear the sound. Half the ladies are laughing gaily. Papa Joe's still thinking maybe he'll always hear the people say. Papa rumba rumba, hey Papa Joe coconut. Papa rumba rumba, hey Papa Joe coconut. Papa rumba rumba, hey Papa Joe coconut. the sun. 12,5 jaar de Beachpopzingers. Op 4 juni aanstaande gaat dit fantastische koor onder leiding van dirigent Arno Westenburger een jubileumconcert geven in Theater de Krocht. Met een combo wordt hun gevarieerde repertoire ten gehore gebracht. De kaarten zijn te koop voor 8,50 euro bij de Bruna of 4 juni aan de zaal. Run past the rivers, run past all the light. feel it crashing and burning till it all collides. Smile, an everlasting smile. Her smile can bring you near to me to take your heart away. is een flesje dat je steeds opnieuw vult met water. Het kan behoorlijk druk worden in je flesje als je hem langere tijd gebruikt. Levensmiddelen microbioloog aan de Wageningse Universiteit, Rijkert Beumer, onderzocht een paar jaar geleden voor het televisieprogramma Kassa 60 waterflesjes van mensen die op de Hilversumse Mediapark werkten. Beumer. Een aantal van heel schoon, maar sommige bevatten miljoenen bacteriën per millimeter water. Hoe die daar komen? Bij elke slok die je neemt vloeit er altijd wel wat speeksel... met daarin wat eten en bacteriën uit je mond terug in het flesje, legt Deumer uit. In je speeksel vinden die bacteriën altijd wel wat voedsel... waarvan ze kunnen leven en zich kunnen voortplanten. Hoe langer je je flesje laat staan, hoe meer het er worden. Of je daar ziek van wordt? Het is niet echt gevaarlijk, legt Deumer uit. Want er zitten vooral in je eigen mondbacteriën in. Vind je het toch een vies idee? Dan doe je er goed aan je flesje tussendoor te wassen. Gewoon met warm water en wat afwasmiddel. Je kunt trouwens beter een flesje gebruiken dat speciaal is gemaakt om te hervullen. Want die zijn meestal zo van vorm dat je er met een afwasbottel in kunt komen. keep langzaam ingeslapen bent door Emily Harris, Together Again... gaan we nu even lekker stampen met Suzy Quattro. Can the Can. Groot en Klein startte dinsdagavond weer met een goede moed aan de jaarlijkse wandelvierdaagse. 343 geregistreerde wandelaars en een aantal illegale meelopende begeleiders van een kind... trokken de stevige wandelschoenen aan om deel te nemen aan de 5 tot de 10 kilometer etappes. Tevens hadden 17 baasjes hun hond meegenomen... die allemaal door dierenspeciaal Dobby in de watten werd gelegd. Morgen, vrijdag 3 juni, worden ze feestelijk op het Kerkplein ingehaald.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 Lord, there ain't no doubt about it. que te quiero. Pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio. Ahora quiere llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Hey, usted que es lado, Rosita.